uur. Dielke met het NOS-journaal. Terreurbeweging IS heeft in Irak opnieuw kunstschatten verwoest. Het gaat om opgravingen in de ruïnestad Nimrud. Volgens Al Jazeera hebben de jihadstrijders onder meer een paleis... en meerdere standbeelden met zwaar materieel bestormd. Nimrud is een van de oudste hoofdsteden van het Assyrische Rijk, dat zich duizenden jaren geleden uitstrekte over het noorden van Irak en Syrië. Eind februari verwoestte IS ook al eens kunstschatten, toen in de buurt van de stad Mosul. VVD-leider Rutte vindt dat Nederlanders die als jihadist naar Syrië of Irak reizen... daar beter kunnen sneuvelen dan terugkomen naar Nederland. Rutte verdedigde die stelling de afgelopen avond in het RTL-debat... in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Hij legde uit dat jihadisten de vreselijkste aanslagen plegen... en dat ook willen doen wanneer ze terugkomen. De andere deelnemers aan het debat keerden zich tegen hem. D66-leider Pechtold zei dat Rutte eigenlijk het gedachtegoed van Geert Wilders vertolkte. Feyenoord hooligans hebben rond de wedstrijd tegen AS Roma voor ruim 8 miljoen euro schade aangericht. Dat heeft de gemeente Rome berekend. Zo kost de reparatie van een monumentale fontein anderhalf miljoen euro. Ook zijn er vernielingen aangericht in de bussen die Feyenoord supporters naar het stadion brachten. Winkels en bedrijven in Rome zeggen dat ze voor 3 miljoen euro het schip in zijn gegaan. In Duitsland zijn de voorrondes van het Eurovisie Songfestival verrassend geëindigd. De winnaar zei direct na de bekendmaking op het podium dat hij zijn land toch niet wil vertegenwoordigen. Zanger Andreas Kummert voelt zich naar eigen zeggen een te kleine muzikant. In de Duitse media wordt volop gespeculeerd over zijn redenen. Vlak voor de liveshow zou Kummert hoge koorts hebben gehad. Duitsland vaardigt nu de nummer 2 af naar de finale. Dat is zangeres Anne-Sophie. Het Songfestival is op 23 mei in Wenen. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden en af en toe opklaringen. Komt af naar een graad of 2. Komende dag begin bewolkt, maar later is er ook zon.